Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De drie Syrische asielzoekers die vanochtend in Duitsland zijn opgepakt... hadden banden met de daders van de aanslagen in Parijs. Samen met die aanslagplegers zijn ze vorig jaar vanuit Syrië naar Duitsland gereisd. Ook komen hun vervalste paspoorten uit dezelfde werkplaats als die van de aanslagplegers in Parijs. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken de Magière gezegd. De drie Syriërs werden vanochtend gearresteerd tijdens een actie van de Duitse politie in zes asielzoekerscentra en woningen in Neder-Saxen. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. In de Zaandamse wijk Poelenburg is opnieuw iemand opgepakt wegens overlast. Gisteravond werden al acht mensen gearresteerd. En vanochtend werd ook een 19-jarige Zaandammer opgepakt wegens opruiing. Bij hem werd onder meer, zoals de politie het noemt, een digitale gegevensdrager in beslag genomen. De politie wil niet zeggen of het over de 19-jarige vlogger gaat... die sinds zes weken videoopname op YouTube heeft gezet van de onrust in de wijk. De politie heeft in de provincie Utrecht drie mensen aangehouden... die verdacht worden van miljoenenfraude met pgb's. Het zou gaan om een bedrag van 2,5 miljoen euro. In de meeste gevallen werd er gerommeld met de pgb's... van cliënten met een verstandelijke beperking. De drie claimden geld uit het pgb... terwijl daar geen zorg tegenover stond. De bank had de politie getipt toen de drie verdachten een aantal rekeningen openden. 74 slachtoffers hebben een advocaat ingeschakeld. Facebook heeft de Noorse premier Solberg excuses aangeboden. Ze had de beroemde foto geplaatst van het naakte meisje... dat wegrent na een Amerikaanse napalmaanval in Vietnam in 1972. Omdat het meisje naakt was, had Facebook de foto verwijderd. Dag later werd dat besluit teruggedraaid. Solberg had de foto geplaatst uit protest tegen het feit dat Facebook de foto had weggehaald bij vele anderen op hun Facebookpagina. Het weer zonnig en droog, op veel plaatsen zo'n 30 graden. Vanavond blijft het nog een tijdje zomers warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 18 graden. Morgen weinig verandering. Pas later op donderdag meer bewolking en dan wordt de warme lucht met wat buien verdreven. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar staat tussen Sliedrecht West en Gorkum 7 kilometer. En op de A27 Breda richting Gorkum. Daar staat 9 kilometer file tussen Kloopend Hooipolder en Werkendam. Met ongeveer een half uur vertraging. Die file wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtwagen.